Jobboot met het NOS Journaal. Polen wil af van de huidige voorzitter van de EU... E heeft een alternatieve kandidaat naar voren geschoven. Europarlementariër Sarius Wolski. Beide kandidaten zijn lid van de grootste oppositiepartij in Polen... maar volgens de regering zoekt Tusk te veel de confrontatie. Hem wordt verweten dat Europa steeds kritischer is over Pools beleid. Zo zou Polen morrelen aan de democratische rechtsstaat. De verwachting is dat Tusk in mei wordt herkozen. Daarvoor is een meerderheid van de EU-lidstaten nodig. China gaat meer geld uitgeven aan defensie. Het budget wordt met ongeveer 7% verhoogd. Daarmee zijn de uitgaven in zes jaar tijd bijna verdubbeld. De ontwikkelingen worden met zorg gevolgd door de buurlanden van China en de Verenigde Staten. Volgens China is de verhoging van het defensiebudget nodig om het machtsevenwicht in de regio te bewaren. Dat dreigt volgens China namelijk uit balans te raken door het raketschild dat de VS wil aanleggen in Zuid-Korea. Maleisië heeft de ambassadeur van Noord-Korea tot persona non grata verklaard. Twee weken geleden werd de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op de luchthaven van Kuala Lumpur vermoord. Uit onderzoek van de Maleisische autoriteiten bleek dat twee vrouwen zenuwgas in zijn gezicht hadden gespoten. Maleisië eiste excuses van Noord-Korea, maar die kwamen niet. Als strafmaatregel stuurt Maleisië de ambassadeur nu naar huis. Op de EK Indoor Atletiek in Belgrado heeft atleet Lee Marvin Bonifacia brons veroverd. Dat deed hij op de 400 meter. Hij liep bovendien een Nederlands record. Het is de tweede keer dat Bonifacia een medaille wint op een groot toernooi. Vorig jaar won hij ook al brons op de EK in de buitenlucht. In de eredivisie heeft PSV met gemak Roda JC verslagen. Het werd in Eindhoven 4-0. De landskampioen staat derde in de competitie. FC Twente won in eigen huis van Willem II met 2-1. De wedstrijd speksvolle Volle Vitesse is nog aan de gang. Het weer bewolkt en op veel plaatsen regen. Vooral in het zuiden en oosten ook hier en daar onweer. Vannacht droog en opklaringen. Het koelt af naar zo'n 6 graden. Morgen is nog zonnig. In de middag bewolkt en opnieuw regen.